12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Rotterdam heeft de politie 300 kilo cocaïne gevonden in een busje op de Maasvlakte. De drugs waren afkomstig uit Brazilië. De politie kwam de drugs op het spoor na een tip van het team criminele inlichtingen. De inlichtingendienst van de politie. Drie mensen die in het busje zaten zijn aangehouden. Het is nog onduidelijk wie ze zijn en waar ze vandaan komen. In Tirol zijn twee Nederlandse wintersporters omgekomen door een lawine. Volgens de politie in Oostenrijk gaat het om twee mannen van 33 en 39 jaar oud. De man van 33 komt uit Utrecht. Het is nog onduidelijk waar de andere vandaan komt. Een derde man van 54 wist zich uit de sneeuw te bevrijden. Het incident gebeurde in het skigebied Zulden. De afgelopen dagen heeft het daar veel gesneeuwd... waardoor het lawinegevaar is toegenomen. In de hoofdstad Bagdad zijn vier demonstranten gedood. Betogers hadden drie bruggen over de rivier de Tigris geblokkeerd... waarna de politie hard ingreep. Drie demonstranten werden doodgeschoten. Een vierde overleed door een klap van een traangasgranaat tegen zijn hoofd. In Irak wordt al weken gedemonstreerd tegen de regering. Volgens de betogers is die corrupt. Tot nu toe zijn bij de demonstraties meer dan 250 mensen omgekomen. En D66-leden willen dat de maximumsnelheid op snel- en autowegen omlaag gaat naar 90 km per uur. Daarover stemden ze gistermiddag op het partijcongres in Breda. Verlaging van de maximumsnelheid vinden ze noodzakelijk... om de uitstoot van stikstof terug te dringen. De leden willen nu dat de Tweede Kamerfractie van D66 er werk van gaat maken. En dan voetbal. In de eredivisie zijn vanavond, gisteravond, drie wedstrijden gespeeld. Er werd veel gescoord bij Heracles VVV. Dat eindigde in 6-1. Fortuna Sittard ADO Den Haag werd 1-0. En Heerenveen won met 2-1 van Sparta. Dan het weer. Vooral in het noorden valt er nog een bui. Later vannacht is het droog en kan het licht gaan vriezen. Morgen is het vrij zonnig en droog en een graad of 9. Maandag gaat het in de loop van de middag regenen. Het wordt dan niet warmer dan 7 graden.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 Trying to find way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. 12 let go, can be a friend of mine. I will keep your tan alive. The water's warm and beautiful, just come outside. Ah, you and me, yeah. Thank you. Something that you don't know. Feel it creeping on me in the night. Pushing me to swim against the open tide, open tide. I don't even recognize you. battles. But now you make it hard for me to find a way out of this storm. Follows me above my head, and oh, it rains, oh, it rains. Yeah, yeah. Darker days, darker days. It's not me, yeah. I don't even recognize my heartbeat, yeah. Feel like I'm losing time. Here we go, here we go again. On the roads, on the road. It's not me, yeah recognize. I don't even recognize. I don't even recognize. I don't even recognize. giving up, so don't cry out for me. You're the one who made me leave. I'm not the one who said that we just borrowing, borrowing.